Jobboot met het NOS Journaal. In het Witte Huis in Washington hebben de Amerikaanse presidentschap een succes te maken. De aangekondigde fotosessie, na afloop van de ontmoeting in het Witte Huis, ging niet door. Waarom is niet duidelijk. De dode watervogels die in Monnikendam zijn gevonden... hadden zoals verwacht het vogelgriepvirus H5N8. Uit voorzorg werd gisteren al besloten tot een landelijke ophokplicht voor pluimvee... en een algeheel vervoersverbod. De H5N8-variant is besmettelijk en dodelijk voor vogels. Voor mensen is die onschadelijk. Vermoedelijk is het virus naar Nederland gekomen via andere Europese landen... waar ook al besmette dode vogels zijn gevonden. Het aantal sterfgevallen door mazelen is de afgelopen 15 jaar met bijna 80% gedaald. Dat zeggen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Jaarlijks overlijden nog altijd ruim 130.000 kinderen aan de ziekte, vooral in Afrika en Zuid-Azië. De WHO denkt dat het aantal sterfgevallen nog verder kan dalen. Als alle landen zich inspannen om elk kind op te sporen en te vaccineren, kan de wereld zelfs mazelenvrij worden. Een man van 26 uit Hoge Zand heeft vijf jaar cel gekregen... omdat hij anderhalf jaar geleden zijn baby van acht weken heeft doodgeschud. Door de mishandeling liep het jongetje fataal hersenletsel op. Er waren al eerder meldingen geweest over kindermishandeling in het gezin. Een ander kind is uit huis geplaatst. Het weer ook vanavond buien, later opklaringen. Vannacht op veel plaatsen droog. In het oosten kans op lichte vorst. Morgen eerst bewolkt, later ook zonnige periode. Het blijft met 6 graden aan de frisse kant. In het weekend overwegend droog en geregeld zon. Aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het en op. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. I saw this movie last night. Man living in a golden Found out he was nothing but an effigy. And the world was his stage. So now we're stuck inside these four walls. We'll never get out again. Because the outside's like the inside. The net became our biggest fan. We're living in a little zoo. with us. Idlers Room van de eh, Crescent Moon was dat. Eh, daar begonnen we dit eh, tweede uur van deze Alternative FM. Die in het teken staat van de Alone in My EP van Ro Half Height. die hier ook aanwezig is. Om zo dadelijk ook nog wat enkele nummers wellicht nog van de EP te gaan spelen. nu doen we dat nog even niet. want er zijn werkjes al verschenen de afgelopen week. Zo ook die van Joe Marches. Ehm, wij hebben eh, toch ook het eh, nummer The Night veelvuldig gedraaid. Maar dit eh, vonden we toch ook wel een hele aardige van, van Joe Marches. En dat nummer dat heet Right My Room. Dat was er. Jo Marches. En achter Jo Marches schuilt Johanneke Kranendonk. En dat nummer dat heet 'Ride My Wrong van de EP Silver and Gold. En als we het toch over EP's hebben, dan hebben we het ook over een EP die ook nog niet zo lang uit is. True. En dat is eh, de EP van Ro. Ja, man. Ja, want hoe lang eh, heeft hij, eh, is hij nu al... heeft hij het levenslicht al gezien? Ja, een maandje denk ik zo. Ja, ja, zoiets. Ehm, ja, ik was er ook uh, aangenaam eh, door verrast. Dus, uh, dankjewel, dus, dankjewel. Dus sowieso. Ehm, en we hadden sinds vorige week hadden we toch nog even wat tijd en ruimte om daar even wat mee te gaan doen. Dus dat hebben we vorige week voor het eerst even een beetje gedaan. Het was ook voor ons drukke weken. Ja, ja, ja. Oké, ja, <laughs> ik dus, snap het, ja. Ja, goed. Ehm, de, de, nou ja, goed. Wat, eh, wat betreft de EP, je had er al twee nummers eh, van, uh, van, gedraaid, van, gedraaid ja, gespeeld, moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja, ik heb ook nog een nieuw nummer gedraaid. Hè? Ja, dat is... Maar wat ik, mhm. eigenlijk, het mag eigenlijk niet misschien, maar mhm. ik denk, ik weet niet of je het erg vindt hoor, maar ik, ik heb de dus stoute schoenen aangetrokken en ik, ik, ik ga nu de akoestische versie spelen van het nummer. Van wat? Welk nummer? Van het nieuwe nummer wat ik heb gedraaid. Oeh. Hey, hey. Ja. Ja, laat maar horen. Oké. Okay. <laughs> hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way. Make your way back home. Hey, hey. If you need somebody, gonna find your way. Ease your way back home. Hey, hey. Do you believe that I'm the one? to love again. Do you know that I really could be that very special friend? I see the sparkle in your eyes as I whisper in your ear. Come on uh, tell me the truth now. Is it me or am I not even here? got this to say. Hey, hey, hey, hey. If I need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If I send somebody, gonna find my way, make my way back home. Hey, hey. If I need somebody, gonna find my way, ease my way back home. Hey, hey. So now I wonder what, what is this all about? Do I really have to worry, or can I just twist and shout? Do you think I can make a chance along this road? Or do you realize I don't know how to carry a heavy load? When I say, hey, hey, hey, hey if I need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home, hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way back home, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey. Send Somebody gonna find your way, make your way back home. Hey, hey, if you need somebody, gonna find your way, ease your way back home. Hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way, hurry your way, come our way, get your way back home. Primeur, primeur. Eh, ik, dacht van, ah... Eh, het, is, het eh, is inderdaad ook weer een positief geladen song. Oh, ja, maar dat hoor ik vaker hoor. Dat is ook wel de reden dat mensen me graag boeken. Toch wel? ja, je, je, brengt iets, je brengt nou eigenlijk een beetje licht in deze donkere tijden. Nou, dat, dat, vind ik fijn om te horen. Maar dat doe ik, nee, maar dat is echt transformeren is een van mijn belangrijkste taken, vind ik, als muzikant. En ik vind het fijn te horen dat je dat zo ervaart. Ja, ik eh, ervaar dat zo. En niet alleen eh, gewoon, maar ook eh, wat, wat de inhoud betreft. En ja. het is ook de tijd waar we, waar we in, nu in zitten. Hè. De dagen worden steeds eh, eh, wat dat betreft eh, korter wat betreft het daglicht. Oh, en je hebt het over het weer. Ja, daar heb ik het de astronomische dingen. Ja, en, ja, ik dacht even dat je over Trump, Trump ging beginnen. Nee, daar ga ik niet oh. over hebben, want dat vind ik verloren tijd. <laughs> dus laten we het maar weer gewoon over je muziek hebben. Nee, ja, man. schij uit. Ik, ik ben blij dat... Over hebben. Nee, ik, ik, ik, heb hier invloed op en niet op Donald Trump. Daar heb ik helemaal geen invloed op. Nee, Rare man. is ook allemaal, eh, <laughs> maar dat is ook, allemaal, eh, is ook allemaal niet belangrijk. Want de mooiste muziek werd gemaakt in tijden van Ronald Reagan, weet je wel. Ja. Oh, misschien komen, komen, juist eh, nu ook eh, de meest eh, creatieve dingen weer nou, naar boven. Sterker nog, ik kijk er naar uit eerlijk gezegd hoor. Naar de beste muziek die nu uit Amerika gaat komen, absoluut. Daar geloof ik heilig in, dat er echt mooie muziek gaat komen. Dat geloof ik ook. En dat er altijd weer ergens hoop is en altijd ergens licht en warmte en noem maar op. Ja. Tweede nummer. Zit al, uh, ja, die komt wel van de EP af. Die komt weer van de EP af. Dat is I Love Her All The World. Ja, dat klopt. Hij yes. staat erop. Ja. One thing I can tell about her How she wants to make me pray I don't know much about her But she looks so sweet today When she combs her hair In the mirror all night long mm, I can only stare. This is where I do belong. I don't know a thing about her, but I know this much is true. Lover all the world without her wouldn't know just what to do when she combs her hair in the mirror all night long. Mm, and I can stare. This is where I do belong. I love her, all the world. I love her, all the world. One thing I can tell. Isn't she the lovely one? Get that bird off your shoulder, cause heaven says that I'm the one. When she combs her hair in the mirror all night long, mm, I can only stare. This is where I do belong. I love her all the words. Dat vind ik dan toch ook wel heel mooi, eh, dat extraatje wat je er aan toevoegt. Het fluisterende, eh, ja, dat, dat, dat maakt het nummer helemaal speciaal, vind ik. Dankjewel, ja, dat, dat eh, heb ik eigenlijk gejat van de productie die ik heb gemaakt. <laughs> Is dat zo? <laughs> dat komt dan in de productie terecht, weet je. En dan denk je van, wacht eens even, dat doe ik dan ook maar live. Dat denk ik dan ter plekke, bedenk ik me nu van, oh, dat is leuk om dat ook live te doen. Ben je iemand die soms heel intuïtief dan op dat moment werkt? Absoluut. En dat je dan denkt van, nee, voeg het toe en dan... Uh, klinkt het nog net even een tikje beter dan, eh, dan wat ik ooit... Eh, Zeker, ja. De volgende keer dat ik, dat ik dit nummer speel is, gaat eh, weer net anders zijn. Niet helemaal anders, maar net anders. Ja, absoluut. Ah, dat, is, goed om te weten. Dan, dat, dat, dat maakt het ook... dat tekent de muzikant, vind ik eerlijk gezegd. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ik heb dat vooral natuurlijk met nieuwe nummers. En ja. daarom ben ik ook zo blij dat ik nieuwe nummers speel. Ja, juist. Goed, dit was eh, even het, eh, weer een blokje van, eh, van twee die we hebben gehoord. En dan gaan we toch nog even een beetje terug in de tijd. En dat was dit moment. Want ja, toen waren ze met z'n tweeën, Ro en Luc. ik ga toch eventjes, want dat vind ik wel, ik vind het dat toch wel geestig om dat nummer even te horen. Ja, het is een eigen opname, La Luna. Rolex Babies. Rolex babies in the house. We're gonna do the loon. La la la la loon. Yeah. You gotta be dancing. Yeah. gonna say bid their leaves goodbye as they float to the ground and the piles rise. Brittle branches. would add to the mix. Wind breeze through the evergreens. Orange hues and fallen sticks. Candlelight burning right down to their wicks. Light breeze growing. Ja, dat krijg je dan als, als je op een gegeven moment iets eh, de, van, de, van de bandcamp eh, af... Eh, met de tijd zijn ze toen soms nog wel eens een beetje slordig. Dan denk je, nou, ik heb nog 30 seconden... en ineens dan houdt hij in één keer op. Dus dat hebben we al een keer eerder gehad met een van de tracks van Astrid... Uit 2013 van, van dat album Box, wat, wat toen uitgebracht is. Nou, dat 12 zelfs. Kan nagaan, zo lang eh, heeft het geduurd. Ehm, nu gaan we nog gaan één nummer draaien. En dan eh, mag uh, Ro weer even twee nummers spelen. Dus dan weet hij dat ook alvast. dat, hij dan, dat hij dan klaar staat. Dit is um, een van de mensen waar hij samen mee werkt. Dat is Luc Nijman. Maar Luc Nijman heeft een project dat, dat heet Songhouse Productions. Doet hij samen met Reiser Doshi. En dit nummer dat heet Stronger. To. was hem. Eh, Luc Nijman samen met uh, eh, Tosje onder eh, de Songhouse Productions. Zeven minuten over half tien. En ik ga eens even kijken wat Ro nog in petto heeft. Twee liedjes, hè? Twee liedjes, ja. Ehm, dat zijn dan twee liedjes van... Uit, de oude doos. Uit de oude doos, ja, ja, Mag ik nou eindelijk zeggen. <laughs> van wanneer dateren deze, deze opnames of nummers die je geschreven hebt? Eh, ik denk uit 2012 dat ze zijn uitgekomen. Oké. Ja. Dus het is alweer een eh, flink eentje eh, terug alweer. Vier jaar terug. Het is alweer, uh, ja, vier jaar geleden alweer, ja. Maar wel een beetje nieuwe gitaar. Nee, dit is ook weer mijn oude gitaar. Ah, je oude gitaar? Nee, ja, oh. ik heb de nieuwe gitaar eventjes weer teruggestopt. Oké. Voor de, voor de technische gitaristen onder ons, deze gitaar is gewoon een rechtshandige gitaar waar ik nu op speel, terwijl ik linkshandig ben. Terwijl die andere, is echt een... Dat was een echte linkspoot. Links, nee, een echte linkspoot. Dus ik ga nu hele andere grepen gebruiken. Vandaar dat ik dus ook echt van gitaar moet wisselen. Aha. Nou, anders gaat het helemaal mis. Oké. Welke eh, nummers eh, ga je spelen? Nou, ik dacht zelf aan Rainbow in the Sky. Een leuk uh, soort bluesachtig nummertje. Ja. En daarna zat ik te denken aan iets uplifting weer. Maar dan ja, toch wel mooi, iets moois. Ik, zat te kiezen, ik moest kiezen tussen of Spread the Love of Poisoning of My Heart. ik dacht, hé, hey, misschien toch wel Poisoning of My Heart. Lijkt me goed, Omdat dat uh, zo in de tijden van, de, van uh, Trump en zo, dacht ik van... Uh, het lijkt me zeer, zeer toepasselijk. Nou, laten, we dat maar, laten we dat maar doen. Dus daar ga ik mee eindigen. Ah, Oké. Okay. ja, Rainbow in the Sky. sky, then you know that love is passing by. If you do, then please make it so, yeah. If you see that girl inside your dreams, then you know that love comes in between. And if you do, then please make it so. See that girl, she'll pass you by. Mm, she's a whirl, and you'll always try. If you find a rainbow the sky, then you know that love is passing by. If you do, then please make it so, yeah. Love is a word, and you hear it every day. And if you say that you Love is a tree, and it's growing every day. Eh, eh, die eh, ontstaan ook wel in deze periode van het jaar. Met al die grijze luchten. En soms, ja, ja, ja, zeker. Van de week ook nog weer ergens een gezien in Zandvoort met, met een met een grijze lucht en in één keer de zon van de, van, de, van de landzijde af. Nou, dan, dan is hij heel apart. een double rainbow? Nee, ah. eentje, eentje. Ah, maar goed, maakt niet uit. Poison Poisoning of My Heart. Poisoning of My Heart. Dat is... Klinkt een beetje, negatief, maar eh, wacht maar af. Is een beetje in het licht tegen de actuele gebeurtenissen... die we eh, de afgelopen 48 uur hebben meegemaakt, toch? Klopt. Ja. Ja, ja? ja, ja. ja precies. Dat je gewoon denkt van jongens, kom op nou. Niet zo negatief met z'n allen. Hop, nee, nee, Laten we ook niet... En laten we ook niet even... Nee, en laten we ook niet oordelen over de man... voordat hij eigenlijk eh, begonnen is. Uh, even zijn ding doen. Ja, precies. Man, come on nou. Ja, oké. Here we go. the same. Cause a stone in my heart started melting. Will you tell me when you hear my name? Will you be smiling? You tell me you don't know how to love. Well, I tell you, there's nothing else above. So why? hurt each other. But I say no to you, I say no to you, no to the poisoning of my heart. Kanye. dank. Voor, gedaan. Eh, ja, dank eh, dat je weer geweest eh, bent. we gaan zo nog even een klein afsluitende babbel doen. Maar goed, dat, doen we zo. En weer een eigen opname. Die dateert van 2015. Toen bekend werd dat Southbound heel erg hoge ogen ging gooien... bij de Grote Prijs van Nederland. Ze kwamen tot de finale. En wie zit daarachter? dat is Rouvaida Abu Taleb. Samen met eh, Joost Wesseling, die toen hier geweest zijn. En dit is onze eigen opname van... Eh, nou ja, luister zelf maar. Feathers. feathers dancing in the May was dat met uh, eh, Aprons en Barbwire. Dit komt van de tweede EP. En Elena May was dus vandaag bij mij op de radio show. Ja, bij Amsterdam FM. Ja, ze is echt heel goed. Je moet haar een keertje uitnodigen. Ja, ik heb eh, het net gedaan. Dus eh, nu nog maar wel even, want ze vroeg bij de laatste keer... Ja, dan wil ik wel even wat data weten. Nou, ik heb nu een paar data's opgegooid. Nou, dus ik ga nu kijken of, of ze inderdaad nog komt. Ja. Ze is eh, ooit twee keer al bij ons eh, geweest hoor. Maar dan ah. over het werk eh, praten. Maar dat is alweer mm, zeker een jaar of vier, vijf geleden dat ze geweest is. Dus, nou, echt te gek dat je zo vroeg al bij, bij mensen betrokken bent, man. Ja, ja, ja. nou ja, dat, dat is ook denk ik een beetje proberen een beetje de krachten van ons te zijn. maar ja, inmiddels zijn de Chef Specials en Sue the Night al lang uitgevlogen. Die, die komen niet meer voor de Choco Prince en, en een kop koffie, hoor. Dat, dat, kan ik je wel verzekeren. Dus, nee, dat klopt. Maar ja, die zijn ook echt, echt groot geworden. Die zijn huge. En eh, zo zijn er nog een aantal eh, bands eh, die, die je nooit meer... of tenminste een aantal singer-songwriters die je niet komt. Wat ik wel kan vertellen is dat, dat we waarschijnlijk Frank Bond in het komende jaar gaan krijgen. Kijk. Kijk, dat is oh, altijd... is te gek. Dat is, ja, hij is bezig met eigen liedjes. Ah. dus en eh, dat, ja. ja. ja, dus, eh, maar goed, eh, dat, dat zijn van die dingen die, die kan ik dan nu eventjes verklappen. Maar goed, het zit erop. Ja man, ik wou nog even bedanken. Want doordat je mij hebt uitgenodigd voor de show en zo positief was over mijn EP... heb ik bedacht van weet je, dan moet ik ook die nummers wel gaan spelen. Dus terwijl ik gisteren, een op, of, gisteren had ik een optreden. Dus dan heb ik meteen maar even die nummers maar even gespeeld, weet je wel. En nu ook. Ja. Dus dankzij jou speel ik nu ah, die nieuwe ben nummers. Ik, ben ik degene die een beetje ja, de, aanzet hebben gegeven? Stok, stok achter mijn deur, zeg maar. <laughs> Ja. Maar het, eh, het, mooie zou zijn als je ze dus met een complete band eh, zou kunnen spelen. Gaan we ook zeker doen. Luke heeft geluisterd naar je show. En eh, volgens mij zei dat hij de liedjes mooi vond. Dus we gaan ze zeker spelen. Oh, nou Luc, dank je <laughs> wel voor het compliment. dat, als je zit te luisteren, graag mag jij ook nog eens een keer komen. Dus dat <laughs> zal we altijd leuk vinden als je nog een keer komt. Ehm, ja, nou ja, het is, je hebt, je had twee gitaren bij je. Ook even die, die hagelnieuwe die ik gezien had van de week. Of gisteren eigenlijk. Plaatje ja. Dat is een mooi ding. Ben je, ben altijd, altijd even kijken van leuke gitaren? Eh, nee, helemaal niet nee? Eh, ik, ik, ben helemaal niet zo van de gear. Ik ben geen gear maar het komt eigenlijk zo. Ik, ik, ik heb een eh, akoestische coverband en mijn bandleider zei... jij moet een tweede gitaar hebben, want één gitaar als die stuk gaat... dan heb je een probleem. Ik zei, ah, oké, oké, oké. En toen zei hij, je moet deze kopen, dit is mooi. <laughs> Oh, oké. Dus Ben jij ook van eh, zowat uitstel eh, en bijna afstel? <laughs> Ja. ja, ja, dat ken ik. Dus, dus is dus, lang, zo lang mogelijk voor je uitschrijven. <laughs> <laughs> ik ken dat verhaal. Dus ja. Goed, Ro, ik vond het een eh, groot genoegen dat je weer even bij ons geweest bent. Graag gedaan, man. En wellicht dat als er weer nieuw materiaal is, dat je nog een keer komt. Absoluut. Goed. Komt nieuw materiaal aan. Oké. Dank je. Dat was uh, eh, Ro. Eh, en eh, hij gaat weer terug naar Amsterdam. En dan zou... Ja, wat, wat, wil je zeggen? Ik krijg een sms'je van Luke. Zeg dat ik kom. Zeker. Oké. nou, dat is bij deze mooi gelukt. Ehm, ja, dan zeggen Marcus en ik altijd even in koor. Altijd... Tot, tot, volgende week. En dat hebben we dan nu bij <laughs> deze weer gedaan. want volgende week zit, zit, is Julian Grouten van Kit Harlekin te gast. Want dan eh, gaan we het hebben over zijn werk. We hebben vanavond al iets eh, gedraaid. Dat was het meest eh, radio toegankelijke nummer wat we konden draaien. Want anders dan gaat het helemaal verkeerd. Ehm, we hebben er nog eentje.